Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij het ongeluk in Engeland, waarbij vanmiddag een vliegtuig en een helikopter tegen elkaar aanvlogen in de lucht, zijn vier doden gevallen. Twee personen zaten in het Cessna-vliegtuigje, de andere twee zaten in de helikopter. Het ongeluk gebeurde boven bosachtig gebied in de buurt van Oxford. De publieke omroep dreigt tientallen miljoenen euro's te moeten bezuinigen doordat de reclameinkomsten teruglopen. Voor komend jaar verwacht minister Slop van Media 28 miljoen minder sterinkomsten. over twee jaar zal dat nog meer zijn en wordt het budget met mogelijk 60 miljoen euro gekort. Adverteerders kiezen steeds vaker voor online reclame in plaats van reclame op radio en tv. Het OM heeft inderdaad kwalitatief mindere kopieën van filmpjes gebruikt in de rechtszaak over de dood van Mitch Henriquez. Dat zou per ongeluk zijn gebeurd. Op de filmpjes is te zien hoe de Arubaan twee jaar geleden wordt gearresteerd door de politie die een omstreden nekklem gebruikte. Kort daarna overleed hij in het ziekenhuis. Twee agenten staan nu anoniem terecht voor de rechter. Gisteren verliet de familie boos de rechtszaal omdat ze het een spookproces vinden, onder meer door de zaak met de filmpjes. En in het Sinterklaasjournaal waren vanavond voor het eerst twee pieten te zien. Eentje was traditioneel zwart gesminkt, de ander was wit. Het was een meisje in een pietenpak dat voor het eerst met Sinterklaas mee mocht varen uit Spanje. In de afgelopen vier afleveringen zaten er nog geen pieten in het Sinterklaasjournaal. Morgen komt Sinterklaas aan in Dokkum. Het weer nog vooral in het noorden kans op een bui. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 7 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag vanuit het noorden buien.